Gert Kluk met het NOS-journaal. De 23-jarige terreurpartij is dood. De Algerijn Mohamed Mera kwam om het leven tijdens een bestorming van de woning waar hij zich in de nacht van dinsdag op woensdag had verschanst. Bij de bestorming raakten zeker twee politiemensen gewond. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor schietpartijen in Toulouse en omgeving waarbij zeven mensen om het leven kwamen. De Franse president Sarkozy zegt dat nu wordt onderzocht of de dader medeplichtigen had. Hij zegt verder dat mensen die een haat- of terreurwebsite bezoeken worden bestraft. Het kabinet moet op 30 april zijn begrotingsplannen inleveren bij de Europese Commissie in Brussel. Die datum is niet flexibel, zei minister De Jager van Financiën in de Tweede Kamer. Dat betekent dat VVD, CDA en gedoogpartner PVV het voor 30 april eens moeten zijn over de hoofdlijn van de miljardenbezuinigingen. De oppositie wil dat de onderhandelaars haast maken, zodat ze voor 30 april ruimschoots de tijd hebben om over de bezuinigingsplannen mee te kunnen praten. Het nest van de broedende zeearenden in de Oostvaardersplassen is ingestort. Mogelijk is er een ei kapot gegaan, zegt Staatsbosbeheer. Sinds 2006 hebben de zeearenden elk jaar één jong en een keer zelfs twee jongen grootgebracht. De vogels gebruiken jarenlang hetzelfde nest. Ook dit jaar kozen ze voor een oud nest. Dat bleek alleen niet stevig genoeg. De bodem is met ei en al uit het nest gezakt. Staatsbosbeheer weet niet of er daardoor dit jaar een zeearendjong is te verwachten in de Oostvaardersplassen. Op het Malieveld in Den Haag zijn duizenden werknemers van sociale werkplaatsen om te protesteren tegen plannen van het kabinet. Volgens de betogers verdwijnen door de nieuwe wet werken naar vermogen minstens 70.000 banen bij sociale werkplaatsen. Het kabinet wil met de wet de sociale werkvoorziening, de bijstand en de waaijong samenvoegen. En dat moet een bezuiniging opleveren van 1,8 miljard euro. Het weer zonnig, maximaal 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het nog iets warmer.